zonder dat er afspraken liggen met Brussel. Vandaag zal het Britse parlement stemmen over uitstel van de brexit... die nu nog voor 29 maart gepland staat. Mocht daar een meerderheid voor zijn, dan is het nog wel de vraag of de EU akkoord gaat met het uitstel. Alle lidstaten moeten ermee instemmen. De afgelopen weken zijn in Duitsland meer dan 100 dreigmails gestuurd aan politici, artiesten en allerlei instellingen. Volgens Duitse media is dat het werk van rechtsextremistische groeperingen. Een van de slachtoffers is zangeres Helene Fischer. Zij trad in september op tijdens een concert tegen vreemdelingenhaat. Bij de mail zaten ook bommeldingen, onder meer bij een belastingkantoor en een treinstation. Explosieven zijn nergens gevonden. Voor het eerst in zeker een eeuw heeft een Tweede Kamervoorzitter een motie mede ondertekend. Voorzitter Ariep zette haar naam onder een motie die intimidatie van Kamerleden door andere Kamerleden ten stelligste afwijst. De motie is gericht tegen DENK. Die partij heeft collega-parlementariërs van Turkse afkomst via sociale media persoonlijk aangevallen. Liverpool en FC Barcelona hebben de kwartfinale van de Champions League bereikt. Liverpool won in Duitsland met 3-1 van Bayern München, onder meer door een doelpunt van Virgil van Dijk. En Barcelona klopte in eigen huis Olympique Lyonnais met 5-1. Vrijdag wordt er gelood voor de kwartfinales. En dan weet ook Ajax tegen wie de Amsterdamse club het moet opnemen. Het weer, vannacht is het even wat rustiger met nog een enkele bui. Temperatuur daalt naar een graad of vijf. Tegen de ochtend gaat het weer regenen en harder waaien. In de middag wordt het 8 tot 12 graden en later in de middag wordt het droger.